Gert Kluk met het NOS Journaal. Er lijkt een oplossing in zicht voor bouwprojecten die stil liggen door stikstofregels. Over precieze maatregelen om de bouw weer op gang te brengen... willen de coalitiepartijen nog niet zeggen. Het kabinet praat er vandaag verder over. Mogelijk stelt het kabinet veel geld beschikbaar om boeren uit te kopen. De landbouw heeft een groot aandeel in de verspreiding van stikstof. Tientallen vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld... worden door een tekort aan bedden in de noodopvang... opgevangen in hotels of vakantieparken. Het landelijk netwerk Vrouwenopvang zegt dat het daar niet veilig is... omdat er geen bewaking en hulpverlening is. Minister De Jonge van Volksgezondheid zegt dat hij de signalen zeer serieus neemt. Schietverenigingen maken zich grote zorgen over de invoering van de e-screener. Dat is een computergestuurde gedragstest die mede moet beoordelen of iemand een wapenvergunning krijgt. De Jagersvereniging en de Nederlandse Associatie schrijven aan minister Grapperhaus dat de e-screener de verkeerde vragen stelt. Bijvoorbeeld of iemand depressief is. Ze spreken van een momentopname. Jumbo roept meer dan 100 soorten voorverpakte vleeswaren terug. De productielocatie van een van de leveranciers is mogelijk besmet met de listeria-bacterie. De lijst met vleeswaren staat op de website van Jumbo. De listeria-bacterie kan een voedselinfectie veroorzaken. De kans op besmetting is klein, maar de gevolgen kunnen ernstig zijn. De vakbond voor cabinepersoneel, VNC, heeft het CAO-akkoord met de KLM verworpen. 80% van de, van de ledenraad stemde gisteravond tegen. Na drie stakingen bereikte KLM dinsdag een akkoord met de vakbonden voor grondpersoneel, cabinepersoneel en de piloten. Maar de leden van de VNC vinden het loonbod te laag. Of andere vakbonden wel instemmen met het akkoord is niet duidelijk. Het weer bewolkt, het gaat regenen vanuit het westen. In het zuiden wordt het 15 graden, in het noordoosten ongeveer 10. Morgen droog en periode met zon en dan maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Files staan er op de A10, de ringweg Amsterdam... tussen de Zeeburgertunnel en de afrit Amsterdam Centrum 2 kilometer. Op de N207 richting Hillegom bij Leimuiden 2...